En hij werd onder vuur genomen in de lange Leidse dwarsstraat. Daar komen nu steeds meer mensen naartoe. We kregen een eh, pushmelding op de telefoon en toen stond er eh, Peter R. de Vries overleden. En eh, ja, toch even een beetje om het respect te tonen alles wat hij heeft gedaan.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 en de moorden op Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. En afgelopen tijd was hij de vertrouwenspersoon van Nabil B. Dat is de kroongetuige in de zaak tegen onder andere Ridouan Taghi. Peter R. de Vries werd bedreigd. Hij zou zelfs op een dodenlijst van Taghi hebben gestaan. En daarom ging het ook veel over zijn beveiliging, zegt verslaggever Litwin Gevers. Hij vond gewoon dat het bij het vak hoorde. Hij vond het eh, weinig zin hebben. Hij heeft wel eens gezegd, eh, ja, ik ben wel eens ooit beveiligd. En dan na een paar maanden, dan, dan werd de beveiliging opgezegd. En dan vroeg ik me af of de dreiging weg was. Eh, en dan kreeg ik daar verder niks over te horen. Dus hij zag het nut er ook niet echt van in. Hij, hij had het idee, weet je, als mensen je echt willen pakken, dan, dan lukt dat toch wel. Eerder vandaag kondigde het kabinet een onafhankelijk onderzoek naar die beveiliging aan. Minister Grapperhaus wil weten of de overheid er alles aan gedaan heeft om hem te beschermen. Ander nieuws. In Zuid-Limburg is de wateroverlast nog lang niet voorbij. In Valkenburg hebben 700 huizen al een tijd geen stroom. En met hulp van het leger worden mensen geëvacueerd. Het Rode Kruis brengt honderden veldbedden voor mensen die opvang nodig hebben. En op de Europese coronarisicokaart is heel Nederland nu rood. En de provincie Groningen zelfs donkerrood vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat kan gevolgen hebben voor een vakantie in het buitenland. Daar neemt elk land wel zelf een beslissing over. Het weer dan nog. De trek buien over het land. Vooral in het midden en oosten regent het hard. Vanavond en vannacht valt er ook in Limburg weer regen. Morgen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn flinke problemen op de A9. De weg richting Alkmaar is helemaal dicht tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. Daar zijn ongelukken gebeurd met vrachtwagens. Het gaat nog een paar uur duren voor de weg wordt vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Amsterdam en Zaandam over de A10 en de A8. De andere kant op staat een kijkersfile en het is daar extra druk door de werkzaamheden. Vertraging richting Amstelveen is inmiddels meer dan een uur staat ook file voor de Zeeburgertunnel in de A10 Oost.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 So let me love you. Fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? Ooh, baby, I am not your Casanova. me Do your time again nuestra imaginación y de repente se nos olvidó.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 Then we cozy up in winter, give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talking all the diamond rings. Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so contentious.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 No solo de pan vive el hombre no excusa excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Déjate te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos destino hasta Dios. 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits.